Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote steden zijn tevreden over Versoepeldag. Vanaf vandaag konden mensen weer winkelen zonder afspraak... en voor het eerst in ruim een half jaar het terras op. Deze jongen baalde dat de terrasstoeltjes en tafeltjes om 6 uur alweer opgeruimd moesten worden. Ehm, ik had op zich nog wel zin in nog een biertje. Koud, verse tapfluitje zich wel lekker, maar werden wel weggestuurd. Tenminste, drie voor zes werd er wel gezegd van oké, eh, jullie moeten gaan. Dus nou ja, dan eh, helaas, gaan we naar huis. Ja, vanwege het mooie weer bestelden een hoop mensen weer een drankje op het terras. Maar in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werd het nergens te druk. Je mag zo trouwens ook nog een ommetje maken als je dat wil, want de avondklok is ook afgeschaft. In Groningen is weer een aardbeving geweest. Die beving had een kracht van 2,3 en het epicentrum lag in de buurt van Huizingen. Bij RTV Noord zijn tientallen meldingen binnengekomen van mensen die de grond voelden trillen. Het is Martin uit Best in Brabant eindelijk gelukt. Hij is langs geweest bij alle 255 McDonald's restaurants in ons land. Daar was hij al een tijdje mee bezig, maar de laatste twee die waren niet echt makkelijk. Die zitten namelijk achter de douane op Schiphol. Voor één keer werd er een uitzondering gemaakt en mocht Martin langs de beveiliging lopen. En Manchester City heeft goede zaken gedaan op weg naar de finale van de Champions League. Tegen Paris Saint-Germain lukte er eigenlijk maar weinig. De Engelsen werden weggetikt. En ze kwamen ook 1-0 achter tot een mislukte voorzet uit het niks binnenviel. Met een stuit ploft hij achter Navas. Omdat niemand zijn hoofd er tegenaan zet. Ja, het is... Eh, niet een doelpoging, maar uiteindelijk wel. Het is een goal van niks. Ja, maar het is wel een goal. Ja, en, in de eh, hoek. ongelooflijk belangrijke. 1-1. Nou, daarna werd het ook nog 2-1 voor City. En na een rode kaart moesten de Fransen de wedstrijd ook nog eens afmaken met 10 man. De return is trouwens volgende week in Engeland. Het weer nog bijna overal droog. Alleen in het zuiden is er kans op een bui. Vannacht gaat het op meer plekken regenen. En morgen is het echt gedaan met het mooie weer. Er, zijn dan veel, er is dan veel bewolking en er zijn ook buien met kans op onweer.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 apart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh. 10 tot 12. The Sea of Love. I saw you dancing in a crowded room You look so happy when I'm not with you But then you saw me, caught you by surprise single teardrop falling from your eyes sitting there and just pretended like you didn't care. Fred Hey met The Sea of Love. When all the tears are rolling down your face And it feels like yours was the only heart to break When you come back home and all the lights are out And you're getting used to no one else being around it's Friday night and the drink don't work the same You're alone with yourself and there's no one else to blame When you still can't feel the rhythm of your heart And you see your spirit fading in the dark Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard You know it can get hard makes us feel alive We keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken And time's forever frozen still So you can keep me Inside the park loving can heal you kissed me Under the lamppost back on 6th Street Hearing you whisper through the phone ZFM Zandvoort Met nu The Sea of Love Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan dragen sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, de zoete razernij vergaan. De wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou zonnemaan tot aan het ochtendblauw. Ik hou zoveel van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. En was wat je deed wel eens verkeerd. Maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen. En toch hebben we dan geleerd. Je kunt altijd opnieuw begin. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van je. Van de zonnemaan tot aan het ochtendblauw. Ik hou zoveel van jou. zoveel jaar gestreden. Tegen elkaar en met elkaar. Maar rustig leven en tevreden. Is voor de liefde een gevaar. Jij huilt al lang niet meer zo snel me niet zo vlug meer gaan. We houden onze woorden binnen. Maar al beheersen wij het spel, één ding blijft altijd bestaan. De zoete oorlog see your you If I could be honest with you Fred hij met The Sea of Love. Fred hij met The Sea of Love. Esto solo amor lady. What are you singing first and second? No, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man. Hey, man, I'll bring it out a little bit more.